Ember Brandsen met het NOS-journaal. Turk bereidt luchtsteun te geven aan gematigde rebellen... die in Syrië op de grond tegen IS vechten. Dat heeft premier Davutoglu gezegd, meldt de Turkse krant Hurriyet. Hij is niet van plan zelf grondtroepen te sturen. Turkije begon vrijdag met luchtaanvallen op stellingen van IS in Syrië... en een dag later met bombardementen op de Koerdische PKK in Noord-Irak. Dinsdag komt de NAVO bijeen voor overleg over de Turkse acties. Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 14 doden gevallen. Bijna 50 mensen raakten gewond. Volgens de Nigeriaanse politie was de dader een meisje van ongeveer 10 jaar. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zit Boko Haram erachter. De islamitische terreurgroep wil een eigen kalifaat stichten in het noordoosten van Nigeria en pleegt geregeld aanslagen. De republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee ligt in de VS onder vuur vanwege een verwijzing naar de holocaust. In een reactie op het atoomakkoord met Iran zei hij dat president Obama Israëli's bij de deur van de oven aflevert. De democraten eisen excuses van Huckabee aan de Joodse gemeenschap en het Amerikaanse volk. In Duitsland zijn twee aanslagen gepleegd op asielzoekers. Gisternacht werd in Brandenburg aan der Havel het huis van een gezin in brand gestoken. Het vuur werd op tijd ontdekt en kon door de bewoners worden geblust. De brandstichters zijn nog niet gepakt. In Dresden gooiden mensen afgelopen avond stenen naar een asielzoekerscentrum waarbij ruiten sneuvelden. De politie hield in de buurt een groep van 27 mensen aan. Het weer bewolkt en periode met regen. Het is zo'n 13 graden. Ook komende dag wisselvallig met geregeld buien, onweer en aan zee een krachtige zuidwestenwind.